zijn ruim 50 betogers en vier agenten licht gewond geraakt... Drie mensen werden opgepakt. De demonstranten gingen de straat op vanwege de aanhouding van separatistenleider Puigdemont in Duitsland. Mogelijk wordt hij uitgeleverd aan Spanje, waar hij wordt gezocht voor rebellie, opruiing en misbruik van gemeenschapsgeld. De voorzitter van het Catalaanse parlement roept naar aanleiding van Puigdemonts arrestatie politieke partijen, vakbonden en maatschappelijke organisaties op samen een front te vormen tegen Madrid. Volgens Russische media worden er nog bijna 70 mensen vermist in het winkelcentrum in Siberië, waar afgelopen middag brand uitbrak. Onder de vermisten zouden 40 kinderen zijn. Het dodental van de brand is inmiddels opgelopen tot zeker 37. Ook zijn er tientallen gewonden. De oorzaak van de brand is onduidelijk. Het vuur ontstond op de vierde verdieping van een gebouw met daarin een speelhal en een bioscoop. Getuigen zeggen dat het brandalarm niet afging. Ook zouden de nooduitgangen van de bioscoop zijn afgesloten. De Belastingdienst heeft in een slepende zaak over het stopzetten van kinderopvangtoeslagen notities achtergehouden van telefoongesprekken met de betrokken gezinnen. Dat heeft een van de advocaten ontdekt, meldt Nieuwsuur. De stukken zijn achtergehouden in een zaak waarbij 232 gezinnen waren betrokken. De fiscus had hun toeslag stopgezet omdat fraude werd vermoed. De Raad van State oordeelde dat het stopzetten niet rechtmatig was. Ook de nationale ombudsman had flinke kritiek op de aanpak van de Belastingdienst. Het weer in de noordelijke helft van het land kan het licht vriezen en is er lokaal kans op mist. In het zuidoosten wordt het niet kouder dan 2 graden. De ochtend begint droog, later wisselen zon, wolken en een lokale bui elkaar af.